De meeste slachtoffers waren burgers. Volgens de moslimbroederschap kwamen 2000 mensen om. De afgelopen dag is in Egypte gevochten tussen de regeringstroepen en de aanhangers van de afgezette president Morsi. De onlusten begonnen toen ordentroepen twee protestkampen van de Morsi-aanhangers in Cairo binnenvielen. Volgens de interimregering begonnen de Morsi-aanhangers met schieten. De moslimbroederschap ontkent dat. Later ontstonden onlust in het hele land en stapte vicepresident El Baradei op. In Egypte is de noodtoestand afgekondigd. Inspecteurs van de Verenigde Naties kunnen vertrekken naar Syrië om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens. De Verenigde Naties hebben met de Syrische regering afspraken gemaakt over de veiligheid van de inspecteurs. De Syrische regering gaf eind vorige maand al toestemming voor de komst van de inspecteurs, maar de missie liep vertraging op. De VN wachtte nog op veiligheidstoezeggingen van Syrië. De Amerikaanse militair en klokkenluider Bradley Manning heeft voor de militaire rechter in Fort Meade zijn excuses aangeboden. Hij was naar eigen zeggen ten onrechte in de veronderstelling dat het lekken van 700.000 documenten naar Wikileaks mensen zou helpen, niet schaden. Manning werd vorige maand veroordeeld voor onder meer spionage, diefstal en computermisbruik. Hij werd niet schuldig bevonden aan het bieden van hulp aan de vijand. De strafmaat voor Manning wordt later bepaald. Het Nederlands elftal heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De WK-oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman scoorde voor Oranje in de eerste helft. Daarmee werd het 0-1. Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd voor Portugal de gelijkmaker. Zwitserland-Brazilië eindigde in 1-0. België-Frankrijk bleef doelpuntloos. Het weer, vannacht opklaringen.